Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Dit jaar komt er toch een bevrijdingsfestival in Utrecht. Vorige week zei de organisatie nog dat ze te weinig geld hebben om het gratis festival op te zetten. Maar nu is er een oplossing. Er is geld ingezameld door een speciaal fonds, een bierbrouwer en de gemeente Utrecht. De organisatie is blij dat het festival door kan gaan. we krijgen heel veel positieve reacties op onze social kanalen en ook via WhatsApp en eh, overal waar het bericht eh, geplaatst is. Dus wij zijn echt eh, super blij, net zoals alle festivalgangers. Ja, elk jaar trekt het Bevrijdingsfestival in Utrecht tussen de 37 en 45.000 bezoekers. De Turkse president Erdogan heeft excuses aangeboden voor het reddingswerk dat langzaam op gang kwam na de aardbevingen daar. Volgens Erdogan liep het reddingswerk onder meer vertraging op door de kou en door de wegen die ook beschadigd waren. De bevingen en naschokken kosten zeker 50.000 mensen het leven. In Lissabon is vandaag een man van 25 opgepakt voor een moord in Amsterdam. Gisteravond werd in een huis in Amsterdam-Noord het lichaam van een man van 21 gevonden. De 25-jarige wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood. En kickboxer Jake Paul lijkt het volgende slachtoffer van de Drake-vloek. De rapper die wet vaak op sporters of gaat met ze op de foto. En daarna gaat het altijd mis. Drake had nu 4 ton ingezet op kickboxer Jake Paul. Maar die verloor de wedstrijd van Tommy Fury. Daarmee werd Drake zelf in één klap 400.000 dollar lichter. Ook de Nederlandse YouTuber Hanwee werd slachtoffer van die Drake-vloek. Dames en heren, raad eens wie nu 20k lichter is. <laughs> Ja, het is dus niet voor het eerst dat Drake ongeluk lijkt te brengen. Eerder miste een voetballer een penalty in de Champions League... nadat hij een foto met Drake had gemaakt. Het weer, als het goed is, blijft het droog vanavond. Het wordt weer een koude nacht met temperaturen rond het vriespunt. Morgen eerst veel wolken en wat regen, daarna meer zon en 6 of 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Maar de release show die was wel deze maand. Namelijk in Sinatol van Lorem Ipsum uit Volendam. de, de EP die heet Bitter Garnish. En dit stond er ook op. de single die bijna eigenlijk wekelijks in dit, dit programma te horen is bijna wekelijks. Want we hebben ook een aantal maandagavonden gezeten en toen kwam hij er niet eh, voorbij. Maar nu is het eh, wel weer zover. Lessons in Living. Eh, stijlen komen samen, namelijk uh, Siouxsie en de Benjies. En een illustre Haagse band. Namelijk genaamd Shocking Blue, want dat zat er toch ook wel duidelijk in. Uh, met Lessons in Living. Goed, de derde gedeelte van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf eh, straks gaan we gewoon nog eh, verder eh, met Jacob D. Edward. Want die is vandaag centraal. 5 maart gaat hij zijn EP uh, releasen. En dat is ook een reden waarom we hem hier hebben. En dat uh, zeggende gaan we ook nog releases draaien... die de afgelopen maand ook hier het levenslicht hebben gezien. En zelfs nieuw materiaal. Dus dat ga je zo horen. Deze week, dat gebeurde namelijk volgens mij afgelopen zondag heeft Eye Closer uit Alkmaar hun EP Mr. Banker uh, gereleased. En daar stond deze single op. Say It Again. Who are you to tell me how to live my life? Keep me safe from the things I want to survive. I make mistakes all on my own. Cause I'm the only person that I Nou, we hebben een beetje het eh, stevige gedeelte een beetje nu eh, een beetje gehad hoor eerlijk gezegd. Want eh, we begonnen dus met bekenden van jou, Jacob die Edward. Want uh, Lorem Ipsum. Nice. Ah, daar heb jij daar heb je met een aantal mensen heb jij nog samengespeeld geloof ik toch? Ik heb in een band gezeten met Michelle en met William. Met William? Ja. Ah, op die manier. Eh, daarachter hoorde je Eye met Say It Again. Die komen uit eh, Alkmaar. En deze band die komen weer gewoon uit de hoofdstad. Uit Amsterdam, Tape Toy. Uh, het is een echte stuiterplaat. Sik, sik, sik. Uh, zo heet het nummer. Vorige week uitgebracht. Zou ook wel heel erg leuk. <laughs> Op een gegeven moment gaan ze mailen. Ja, een dag. Zeg ik, een halve dag zelfs van tevoren. Ja, nee, er komt nog wat aan. Ja, ja, zeggen wij dan met... ik samen met Harmke Koning. Nou ja, goed. Ik heb mijn hart over mijn hand heen gehaald. En waarom? Ja, nee, weet je wat, het, eh, wat daar weer de achterliggende gedachte is? Eh, dat heeft eh, weer te maken omdat er een, een goede uh, radiovriend op de zondagmiddag bij IndieXL dit als Your Daily Dutchje had uitgeroepen. Ja, dan kan ik natuurlijk niet achterblijven met 3 voor 12 Noord-Holland. Dat moet ik ook wat erover zeggen. Dus uiteindelijk hebben ze meegenomen in de rubriek Nieuwe Muziek met deze single. Sik, sik, sik. Ja, nou, dan zitten we dan eh, in het volgende uur. Heb jij niks met eh, harde muziek? Uh, eh, Tiptoe vind ik heel sick. Ja? Ja, ik ken ze wel. Jij kent ze wel? Ja, zeker. Nou ja, en in wat voor opzicht, waar ken je ze van dan? ik heb ze hun naam voorbij zien komen bij NA Pop. Dus toen heb ik oh, geluisterd. Oh, oké. Dus, dus dat is de reden waarom je ze Volgens mij. Ja, dat, als ik me niet vergis. Maar ja. toen ben ik ze gaan luisteren. Dat is heel cool. Er zitten trouwens nog meer mensen die bij NH Pop wat dat betreft... en eh, daar bezig zijn. Maar ook een band hebben. Ik weet eh, dat bijvoorbeeld Marathon. Ken je die band? Nee. Nee? Nou, ken <laughs> Ja, die ken ik wel. Ja, die ken ik ook. die komen met een, eh, met een EP nog op de proppen. Volgens mij komende maand al. Dus... Ben benieuwd. Ja, dat, Guy komt, komt met een EP. Dat heb ik gelezen. Ehm, hetzelfde geldt voor dit noisy kwartet uit Amsterdam ja, je moet, uh, je moet ervan houden hoor, eerlijk gezegd. Want er, zit, eh, er zitten heel veel stijlen in. Maar de hoofdzaak is punk. Maar ze hebben een, een of andere jazzmuzikant... Eh, die de altsaxofoon uh, erop hebben laten spelen. <laughs> Altijd fijn. ja, ik, ik ben, <laughs> ja dus, dus ik ben heel nieuwsgierig. Maar je moet goed opletten. Hier is Oats. En dat nummer dat komt morgen uit. En ik mag hem al draaien. Magnolia. Ja, dat my way out. I to the dirt. ook eh, bij, eh, bij de Gelderlandfabriek Daar gaan zij een eh, album releasen. Volition Live van de Harlem Lake. In Culemborg is dat. En dat hebben ze niet zomaar gekozen. Want dit is namelijk ook opgenomen tijdens het Blues Festival daar in Culemborg. Ben je wakker? ja, je bent wakker? Diepe concentratie. Oh, je bent in diepe concentratie. Eh, want nu komen er nog, eh, nog dingen van, eh, van Jacob D. Edward. Van Threshold. Behalve de laatste, want dat, dat, is, dat is weer een... Spooky nieuw materiaal. Ja, spooky nieuw materiaal. Maar deze, die staat er wel op. Dus, jij zei mij nog in een telefoongesprek, telefonisch gesprek... Ik ben wat aan het experimenteren met wat lange nummers. Want La Belle Dam, die duurt bijna vijf minuten, heb ik hem <laughs> laten vertellen. Dus... Gaat hij ook in deze uitvoering vijf minuten duren of niet? In deze uitvoering zeker weten. Oké, nou laat hem maar horen. Het is een episch nummer. And through the Persian carpet Oh, nou, zullen we even... Dus, dus spoelen we hem even terug. <laughs> Oké, dan komt hij nog een keer. Uh, La Beldam in uh, zeer intiem jasje van Jacob D. Edward. And through the passion carpet Then Ray Davies howled from three miles across the room. And time took refuge in a yogurt bowl. And the hyacinths were standing in the moonlight. Glued cracks have caused the breach. So now the light escapes me. And you've got this makeshift window shader. So yours is well hidden. our colors. They were just too harsh to miss harsh to me. It was there between the lines, in the gaslight, in your stained glass eyes. something you remember me by. You remember me by. I've seen a true love lies in the eyes of the beholder. It's nothing more than a sound showered kisses pressed on every stretch of body. Spotted when you spy them at night through the window, babe. there between the lines in the gaslight in your stained glass eyes yes in the sun you remember me by. Ja, en ik heb eh, de samenvatting van eh, vorig jaar even bekeken. Maar daar zat hij ook al in. Ja, zo lang eh, zat, hij al, zat hij al in de pijplijn. dus ja, uiteindelijk heeft hij zijn weg gevonden naar DEP Threshold, die 5 maart, dames en heren, te zien en te beleven is in de Piers. Volendam. Is trouwens ook als single uitgekomen. Ja, ook, eh, dat, ook, dat, is, eh, ook dat is het eh, geval. dat was begin dit jaar geloof ik zelfs nog. Ja. Ergens. Ehm, ja, je wappert nog even met, met handen. En dan komt nu, en dat vind ik wel ook heel erg leuk... want ik had nog even wat, ja, even wat appverkeer over, die, over dat artwork is dat degene waar het over gaat. Want eh, zij heet Sophie Basleur, heet zij. Degene die eh, de, de artwork eh, heeft bedacht bij Hyacinth en Mathiole. Eén in dezelfde. Eén in dezelfde. Dus het is inderdaad Sophie Take Me Dancing. Heb je dit nu gedokst? <laughs> ja, ja ik vind het wel leuk. Ze is immers ook een hele goede kunstenaar. Dus als je ooit mooie illustraties nodig hebt, dan eh, ga vooral naar Sophie Basleur. Sophie Basleur. Hier is Sophie, Take Me Dancing. on my cheeks. The only snow this year was localized entirely on my windowsill. It was grown from the beaches and forgotten bands the king plants and dirty laundry. So feet take me dancing waltz away desire with me. Sophie, take me dancing. Won't you waltz with me? Won't you waltz with me? Floor is a minefield of feces and food packaging compliments of the parakeets, Lupin Lil, and Jacob the Edward overtaking me. I'd gladly tiptoe up to you again. Yours is the only will of the wisp to which I know the way. Those are the only steps I can get used to. So, Wolfie, take me dancing, waltz away desire with me. Sophie, take me dancing. Won't you waltz with me? Won't you waltz with me? The clock stopped ticking in this time zone since I've been hibernating in the ice box. My way of saving up on food stamps. awaiting you in cryo sleep. So Goofy, take me dancing, waltz away desire with me. Sophie, take me dancing. Won't you waltz with me? Won't you waltz with me? Dankjewel, dankjewel. Nou, ik weet niet. Eh, ik denk dat Sophie eh, straks een appje stuurt naar Jacob die Edward. Of, de, of er nog een, eh, een of andere date in zou zitten. Denk je ook niet, uh, denk je? Ze, is mijn ex-vriendin. Is je ex-vriendin? Oh, Ex vriendin Ach, ja, nou, dat is... Uh... <laughs> nou ja, goed. dat kan natuurlijk altijd, weet je nog. Dus, ehm, ik denk dat het nu even tijd wordt voor het vlaggenschip van Actors and Liars. Oeh, Never Cry Wolf? <laughs> Dan moet ik hem wel aanzetten. En eh, ik denk, met een knopstart uh, eh, werkt hij hier natuurlijk alleen niet. Maar, eh. alleen maar meer suspense. <laughs> ja, ja. hier, is, hier is Alaska. weet nu al één iemand eh, die eh, gewoon eh, met de koptelefoon op dat helemaal af zit te luisteren. Want dat vindt hij nog steeds een Dat Is collega Kees Meijzer die op de maandagavond, ook komende maandag is hij weer te horen samen met Roy de Smet. Gooit hij het lijstje van Maarten door. Er zit trouwens een heel mooi nummer, wat ik vandaag ook even gedeeld heb op de socials. Ik geloof van, Israël, bij ben bij, ja. Kees en bij Roy. Ja, Israël nog wat eh, ik ben even de naam eh, kwijt. Eh, moet ik weer even op, op mijn eigen Facebook profiel kijken. Dan ga ik weer Israël... nee, hij heet gewoon Jaap Koper Israël Nash. Met Closer. Ja. dat is een heel mooi nummer. Dus ik, ik werd daardoor wel gepakt op een, een of andere manier. Ehm, jij vertelde iets, want ik kreeg nooit echt de vinger achter dit nummer. Totdat jij gewoon even, gewoon even dit eh, nummer nader verklaarde. En na twaalf jaar eh, ben ik er een <laughs> beetje achter in, eh, in dat opzicht. Het heeft ook met een stukje mythologie te maken. Hè, met dit nummer, Never Cry Wolf. Ja, ik heb altijd meer naar de muziek zitten luisteren dan naar de tekst. Franke incorporeert altijd ehm, mythologie in de, en mythologische dingen in, in, in de muziek ook. Ook dat zie je bijvoorbeeld in Medias Res, het eerste nummer van Prospero. Ja. Dat is een, eh, een manier waarop de Griekse epic altijd werd, eh, de epos werd geopend. Met een in Medias Res. In Medias Res, ja. Dus er zitten altijd van dat soort referenties er in eh, Alaska nummers verstopt. Ja, trouwens, over, je begint alweer over Prospero. Uh, dat, of Prospero, Prospero. Ehm, daar staat ook weer zo'n nummer op wat mij weer heel sterk doet denken aan de tijden van de spaghetti westerns. Uh-huh. Dat vind ik ook zo'n eh, zo'n weergeloos nummer. Dat moet ik weer even gaan zoeken, want eh, dat heb ik ergens staan. Want, eh, ja, kijk, ik zit er bijna. dan moet ik alleen even het mapje verder. En dat nummer dat heet The Prophet. Mm, ja, The Prophet is een goeie. Ja, dat, dat, dat lijkt... heb jij iets met, met, dit soort, ja, met dit soort dingen? Niet met mythologie, maar dan weer met een link naar klassieke films, cultfilms en dat soort zaken? Want dat eh, nummer van The Prophet, dat, eh, daar zit wel een hele duidelijke link in, eh, in de richting van Sergio Leone en Ennio Morricone ja. trouwens. Ja, mythologie heb ik ook verwerkt in Threshold. Er zit heel, oh ja? mythologie, zit er toch... er heel veel mythologie verwerkt in Threshold. Ehm, Wat heb jij met mythologie? de, de, modernisten gebruikten altijd mythologie. In een, ehm, of in ieder geval gebruikten allegorisch voor de Griekse verhalen. Hm. En de ideeën die ervoor kwamen in de Griekse verhalen. Pakten ze op terug en maakten ze moderne romans van. En ehm, daarom, omdat Threshold gaat over eh, het vervreemden van de romantische man in de moderne wereld. Want dat is eh, mij weer, denken aan dat laatste nummer wat jij net weer live speelde. moest ik weer denken aan die uitspraak die jou net weer deed. De romantische man in de moderne tijd dat blijft altijd relevant. Ja, dat, is een mantra eh, eigenlijk, eh, wat er een beetje over jou heen hangt. Eh, inderdaad. In ja. Dus ik wilde daar een mix maken tussen romanticisme en modernisme. En een deel modernisme is het incorporeren van dat mythologie. Ja. Ehm, maar ja, met popcultuur ook. Ik ben, in mijn volgende album ga ik heel erg in op popcultuur. Ja, want dat, dat, zag ik, dat zie ik ook weer terug in de laatste single die je uit hebt Hij Hyacinth en Methiola. Daar zie ik het ook in terug. En hoor ik het ook heel duidelijk in terug. De popcultuur. Nou, ook, maar ook het eh, romantische uh, Oh ja, De romantiek, dat, die hoor je er ook heel sterk in terug. Maar dat allemaal weer met een hele melancholische laag. En dat spreekt mij enorm aan in dat, dat Ja, dat nummer gaat over hechtingstoornis. <laughs> Aha! <laughs> Daar heb jij buiten de uitzending het een en ander over verteld. Dus uh, dat, <laughs> ja, dat, is, gaan we niet hier nog een keer over doen. Maar het is wel heel erg frappant dat je dat nou juist naar voren brengt. Maar het eh, biedt dat soort eh, dingen dan ook troost voor een ander... die misschien met dezelfde problemen eh, soms kan zitten daarmee. Ja, dat hoop ik dan. Dat is ook altijd een beetje het doel voor de melancholische folkzanger, toch? Ja. Om een beetje catharsis op te wekken in de luisteraars. Ja, ja, ja. Want jij, jij, eet literatuur. Heb ik wel eens... ja, inderdaad. Voor, voor ontbijt. <laughs> ja, want... en als, de <laughs> dessert, zeg maar, voor te slapen. Ja, ja, ja, ja, goed. Maar eh, je bent eh, wel een drukke baas eh, in dat, dat, opzicht. <laughs> ik, ik zit af en toe wel af te vragen... hoe gaat dat dan in, dat bovenkamertje van Jacob die Edward? Want dat <laughs> vraag ik me dan ook echt wel eens af. Daar gebeurt van alles. Daar gebeurt van alles. Het is als een, ehm, als een Roman candle die afgaat. Hmm. Ehm, als een... hoe noem je dat? zeg maar een Romeinse kaars. Een Romeinse kaars? Een Romeinse kaars, dat is mijn brein de hele dag. Oh, dat... Ja, ja, emoties. Maar moet je dan op een gegeven moment ook eh, iets op eh, zo'n eh, smartphone opnemen? Iets met... Ik ben daar een beetje tegen. Ik, ik schrijf alleen op papier. Als er iets in me opkomt, dan schrijf ik het op papier. Ah. Je hebt altijd papier bij je? Ik heb altijd mijn bloknoot bij me, met een pen. Dan schrijf ik het op. Ik, heb, ik heb net mijn eerste, of mijn tweede bloknoot compleet volgeschreven met, met hersenspinsels. Aha. Onder hersenspinsels kunnen ook bijvoorbeeld soms mooie tandoori kip recepten staan. Ja, ja, ja. Maar, ja, ja, dat boekje is in ieder geval mijn eh, kleine, kleine... Ik weet dus nu wat het volgende album gaat worden. De recepten van Jacob de Edwards. Dat Takes a recipe eh. with Jacob D. Edwards, zoiets. Ik ben geïnspireerd door Strawberry Jam. Eh. Ja, ja, ja. en Dish 22. Ja, ja, ja. ja. die Strawberry Jam, die, die kan je volgens mij overal halen, denk ik eerlijk gezegd. Dus... Ik, ik, zag alleen dat het een beetje met dat etiketje... dat dat daar een beetje gefotoshopt uh, eh, was. Eh. misschien wel, ja. ja, het zou allemaal kunnen. Ehm, zo, sowieso vond ik het weer leuk dat je weer geweest bent. Ja, bedankt. Eh, thanks for having me. Ja, als je weer wat op de achtergrond geluiden weer hoort... dan zijn de heren Luiten en Van Dam weer fijn bezig... om de boel weer een beetje in te laden. Want na vier weken zijn ze weer helemaal losgelaten, eh, jongens. Dus uh, ja, het is altijd wel fijn. Het zijn, het eh, zijn bezige bijen. Ja, ja, ja, ja, Ik ben, altijd, wel blij met deze jongens, hoor. In, <laughs> dat opzicht. Dus ehm, leuk dat ik je geweest bent. En veel plezier 5 maart. Dankjewel. Jij ook. Ja, ja, ja, ja. Ehm, dat was dan Jacob die Edward. We gaan uh, afsluiten, tenminste langzamerhand afsluiten. Dit is ook een nummer wat opdook en eigenlijk ook de band opdook tijdens de finale van de Night Edition van de Robacta Award. Saluting Rome and Violence on the Street. violence on the streets, you know We pour the life to you from the top floor Big tall apartment building There's violence on the streets, there are children There's violence on the streets And your city stinks, headache, a V-Day Oh gather your man and stand where you stand There's violence on the freeway get by, you get by, you get on going, you get by, you get by, you get on going, you get by, you get by, you get on going, you get by, you get by. There's violence on the streets. There's violence on the streets. There's violence on the streets. There's violence on the streets, violence on the streets. There's violence on the streets. There's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence of the mind, of the mind. There's violence so divine. There's violence of the right kind There's violence as a crime As a crime There's violence for belief For belief And violence in grief Violence in need of violence on the streets There's violence on the streets There's violence on the streets violence on the streets, there's violence on the streets, violence on the streets, there's violence on the streets, violence on the streets, there's violence on the oh. Violence on the streets, a violence on the streets, a violence on the streets Violence on the streets, there's violence on the streets. Violence on the streets, violence streets, violence on the streets. That's violence on the streets, violence on the streets. There's violence on the streets, violence on the streets. There's violence on the streets, violence on the streets. There's violence on the streets, violence on the streets. There's violence. lijkt op geriatrie. Overmeesterd door emoties op mijn knieën door de brie. Kaaskoppen smullen van een te grote eenheidsworst. Voel me slecht, maar klop mezelf nog wel op de borst. Ik teken letters die weinig voor me betekenen meer eh, van die hele leuke doorkijkjes op, eh, op het album Luk Raak van Lossios met eh, tekenen. Daarvoor hoorde je Saluting Rome met Violence on the Street. En daartussenin hoorde je Lassette met Woven. Ja, nou staat collega Marcus van Dam naast mij het een en ander op de bergen. Maar ehm, Marcus, pak even microfoon 4. Want eh, bij Woven zat nog een aardig eh, verhaal. Want jij eh, liep ook een beetje te fotograferen tijdens de Rob Akda voor de organisatie van de Rob Akda Ja. Dus, want eh, daar gebeurde toch iets speciaals op dat moment met uh, Lassette bij het nummer Woven. Want toen sprong ze, nou ja, ze sprong nog niet eh, het podium af. Maar, nee, ze stond wel in het publiek, ja. Ja, ze stond ineens in het publiek. Dat, daar was wel over nagedacht. dat vond ik wel... ja, als, je het, als, je fotograaf van tevoren ook weet, dan kan je er leukere foto's van maken. Maar het was weer een verrassing, ja. het was een... Nou, ik, liet het al een beetje doorschemeren tijdens de eh, sound, eh, hoe noemen we dat? Eh, met het, met het soundcheck. Ja, ja. Dat, dat woord zocht ik. Daar gebeurde het dat ze dat deed. Toen wilden ze even uitproberen of dat ook werkte met een microfoon de zaal in. Dus ja. Het was wel weer een mooi publieks ja, ja. interactie. Ja, eh, ze was overigens niet de enige die dat deed. Volgens mij... Ja, bij de, de, eh, Night eh, Edition deden ze dat ook. Red Shades Collective, daar deed een van die Ik gasten zeggen, daar sprong er ook iemand. Het, alleen collega Kim was daar niet zo blij mee, geloof ik, met dat hele verhaal. Nee, het moet je ding zijn. Het is net zoals een moshpit. Dat is ook niet altijd even handig als fotograaf, <laughs> maar... nee.